Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In de Iraanse hoofdstad Teheran zijn tienduizenden mensen blij de straat op gegaan. Ze vierden dat Iran gisteren met zes wereldmachten de basis heeft gelegd voor een atoomakkoord... dat eind juni kan worden gesloten. Dat kan het einde betekenen van een deel van de jarenlange sancties tegen Iran. Opnieuw hebben verdachten zich gemeld bij de Rotterdamse politie... voor hun rol bij de rellen in Rome. Gisteravond liet het opsporingsprogramma Bureau Rijmond beelden zien van relschoppers... Die vochten met de politie voor de voetbalwedstrijd AS Roma Feyenoord. Van de negen verdachten die werden getoond... meldden zes mannen zich nog dezelfde avond. Autofabrikant Chrysler moet 138 miljoen euro aan een Amerikaans gezin betalen... vanwege de dood van een jongetje van vier. Volgens een jury kwam het kind in 2012 om het leven... door een slecht geplaatste brandstoftank. Die vloog in brand bij een ongeluk. Als de tank op een andere plek had gezeten... had het kind mogelijk nog geleefd, zegt de jury... Chrysler gaat in beroep tegen de boete. In New York zijn twee vrouwen opgepakt op verdenking van het plannen van een bomaanslag. Hun doelwit was de politie, het leger of de overheid in Amerika, zegt justitie. De Amerikaanse vrouwen zagen zichzelf als inwoners van islamitische staat... en hadden via internet geleerd hoe ze bommen moeten maken. Een vermiste zeiler is na ruim twee maanden gered voor de kust van de Amerikaanse staat North Carolina. Zijn schip raakte eind januari beschadigd en hij kon daardoor niemand om hulp vragen. De man overleefde door het eten van rauwe vis en het drinken van regenwater. Hij werd 300 kilometer voor de kust ontdekt door een kapitein uit Duitsland. Het weer, het is nu nog erg koud rond het vriespunt. Later vandaag in het noorden en oosten droog en wat zon. In de rest van het land bewolkt en wat regen vanmiddag. Het wordt 8 tot 10 graden. Morgen nog een enkele bui.